uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In een groot deel van Gelderland is vanochtend geen treinverkeer mogelijk, meldt ProRail. Door een storing in het computersysteem bij de verkeersleiding... kunnen seinen en wissels niet bediend worden. Leiden daarom geen treinen van en naar Arnhem, Nijmegen en Zutphen. Hoe lang de storing gaat duren is nog niet duidelijk. Lelystad Airport heeft tot nu toe ruim 214 miljoen euro gekost... terwijl er nauwelijks wordt gevlogen. Blijkt uit onderzoek van Omroep Flevoland en Follow the Money. De luchthaven is verbouwd om vakantievluchten van Schiphol over te kunnen nemen. Door allerlei oorzaken is de opening van Lelystad Airport steeds uitgesteld. Die staat nu gepland voor november volgend jaar. In de tegenbegroting van de linkse oppositiepartijen wordt bijna 9,5 miljard euro extra uitgegeven aan hogere salarissen in de zorg en aan lagere huren. GroenLinks, SP en PvdA willen daarvoor vooral de belastingen voor bedrijven en vermogende burgers verhogen. Straks beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen over de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Het is gebruik dat de oppositie dan met een tegenbegroting komt. De Amerikaanse president Trump denkt dat een vaccin voor het coronavirus mogelijk binnen drie of vier weken klaar is. Dat zei hij op een verkiezingsbijeenkomst. Als de voorspelling van Trump uitkomt is er een vaccin voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Trump zei op de bijeenkomst nogmaals dat het virus uiteindelijk vanzelf zal verdwijnen. En Trump heeft de bosbranden in de Amerikaanse staat Oregon officieel tot ramp verklaard. Daardoor komt er meer geld vrij voor de slachtoffers. Schade is zo groot dat de staat Oregon het zelf niet meer aan kan. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting voor de duizenden mensen die hun huis kwijtraakten. Het weer, eerst mogelijk wat mist, verder wolkenvelden, maar ook geregeld zon, vooral in het zuidoosten. En het blijft vrijwel overal droog. Het kan 28 graden worden. Vanaf morgen veel zon, droog en dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Hoorn naar Zandam. Bij Purmerend Noord staat 4 kilometer file.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 the sultans. We're the sultans of swing. crowd of young boys, they're fooling around in the corner. dressed in their best brown baggies in their platform. they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.